De beurskoers daalde afgelopen jaar met 70 procent. Of er ook bij het Nederlandse kantoor mensen worden ontslagen is nog niet duidelijk. De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Op meerdere plekken in Duitsland is in totaal 350.000 kilo aan zware knallers en siervuurwerk in beslag genomen. Hoogstwaarschijnlijk was het bedoeld voor de Nederlandse markt. Zwaar vuurwerk wat hard knalt, zoals eh, cobra's. Eh, daarnaast hebben we ook veel eh, shells in beslag genomen. Shells die in de regel ook bij demonstraties nog wel eens op de grond terechtkomen in de straten. En voor vernieling en voor letsel zorgen. Tien verdachten zijn opgepakt. De drie hoofdverdachten komen uit in Canberra in Australië hebben klimaatactivisten zich weer ergens aan vastgelijmd. Dit keer aan een schilderij van kunstenaar Andy Warhol. De twee vrouwen zetten ook blauwe strepen over het kunstwerk. Over de hele wereld hebben demonstranten de afgelopen, zich de afgelopen tijd vastgelijmd aan schilderijen. Ook hier in Nederland gebeurde dat in het Mauritshuis. Een reclamemaker voor vepen. Dat is sinds deze zomer verboden. Maar verkopers van die e-sigaretten proberen het toch nog. Volgens het AD benaderen ze TikTokkers met de vraag of ze vepen willen promoten in ruil voor geld of en, andere spullen. Dat is niet oké, zeggen deze jongeren tegen Hart van Nederland. Kan gewoon niet. Het heeft nooit gekund. Waarom zou het nu ineens wel mogen? Ja, ik ben heel erg bang dat het bij de verkeerde personen terechtkomt, zoals de kinderen. jeugd worden daarvoor beïnvloed om dingen te doen die niet mogen. En dat is, vind ik eigenlijk best wel schokkend. Ja, tot nu toe lijkt het erop dat Nederlandse TikTokkers niet echt trekken hebben om wat bij te verdienen door vepen te promoten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt dat een goede actie en vraagt je ook om te melden als je toch zo'n vape-reclame voorbij ziet komen.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 eclipse of the heart. doen met al die foto's van je smartphone, tablet, WhatsApp en e-mail. In twee lessen 22 euro en u krijgt 25% korting op uw Zandvoortpas. Inschrijven via de website. Deze cursus is geschikt voor alle gebruikers van een Android smartphone of tablet. Bijvoorbeeld Samsung, LG of Iowa. Niet voor iPhone of iPad. Dinsdag 15 november van 10 tot 12 uur. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. De volgende is David Soul, Silver Lady. searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Mockers and backstreet walkers at every turn Seedy motels and no-star hotels Still I had to learn That the one shining thing in my mind Was the sweet love I had with you And honey Johnny Mattes, geboren in 1935, is een Amerikaanse popzanger en entertainer. Johnny Mathis is in 1957 onder contract bij platenlabel Columbia Records... maar tussen 1963 en 1967 publiceerde hij echter enkele albums bij Mercury Records. Vooral zijn kerstalbums werden steeds meer bestsellers. Merry Christmas uit 1958 kreeg bijvoorbeeld vijf keer platina... Daarnaast is het album Johnny's Greatest Hits uit hetzelfde jaar een mijlpaal in de hithistorie. 490 weken bleef de hitverzameling in de Amerikaanse hitlijst. En het is na The Dark of the Side of the Moon van Pink Floyd... de langst geclasseerde LP in de pophistorie. Hier is Johnny Matters met Three Times a Lady. the times that you've given me, the memories are all in my mind. you once, twice, three times. I'm sorry I was blind your ask me, can we make it? And I tell them, we love each other. If there's trouble, can we take it? I tell them, we love each other Dit waren achterinvolgers Willie Nelson met Always On My Mind... gevolgd door Charlie Rich met We Love Each Other. Op 6 november was het precies 300 jaar geleden... dat de Amsterdamse koopman Paulus Sloot op een openbare veiling... de Heerlijkheid Zandvoort van de Staten-Generaal kocht. Zandvoort was in 1722 een armoedig oord achter de duinen. Met de komst van Paulus Lood kwam er ook wat meer welvaart. Dit feit wordt het komend jaar gevierd met onder andere een expositie en verschillende activiteiten. De viering van het Paulus Loodjaar eindigt op 27 september 2023. Dat is precies op zijn 350ste verjaardag. Paulus Lood werd geboren op 27 september 1673 in Amsterdam en is gedurende zijn leven twee keer getrouwd. Voor zover bekend is Paulus Lood niet betrokken geweest bij de slavenhandel. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat kooplieden in de 17e eeuw direct of indirect hiermee betrokken waren. Dat was toen verkeerd en dat is het nu nog steeds. Paulus Lood overleed 14 oktober 1753, 80 jaar oud. Een zeer hoge leeftijd in die tijd. De volgende is Johnny Nash met Tears on My Pillow. I can't take it I'm so lonely Gee, I need you so tentoonstelling Academie aan Zee. Zandsoort Museum tot 15 januari, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang 5 euro per persoon, museumkaart is gratis. Classic Concerts, Symfonieorkest, Harlem, Kerkpleinconcert. Zondag 13 november, aanvang om 3 uur, Kerkplein open van 14.30 uur. 30. Einde plus minus om 5 uur. De toegang 5 euro. Aanmelden via info@classicconcert.nl.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 En ze wordt dus vandaag 48 jaar. En Eve Jansen, een presentatrice uit België. En die is geboren in 1978 en die wordt dus vandaag 44 jaar. Tom Fockert, helaas overleden in 1990. Een gitarist van Cleaners Clearwater Revival. En de broer van John Fockert. En hij was geboren in 1941 en hij had dus vandaag 81 jaar kunnen worden. Tom Fogerty was slaggitarist van de Cletus Clearwater Revival... en de oudere broer van John Fogerty, de zanger en leadgitarist van de band. Tom Fogerty begon einde jaren 50 samen met zijn broer John een bandje genaamd Tom Fogerty and the Blue Velvets. In 1974 kregen ze een platencontract dat hun naam veranderde in The Galloways. Tom Fogerty was in de eerste instantie de leadzanger van de band. In 1968 kwam onder de naam Cledus Clearwater Revival het eerste succes... waarbij John de rol van liedzanger en gitarist had overgenomen van Tom, slaggitarist werd.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 De Bobbelwagen organiseert op 3 december een digitale presentatie rond je Dorp. Een nieuwe versie. De presentatie wordt verzorgd door Ton Drommel. De avond is alleen toegankelijk met entreebewijs à 5 euro per persoon. Inclusief twee consumpties, geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer. Telefoonnummer 06 13837000 of via info at debabbelwagen.nl that is higher than the tree have all the gifts I want And never ask, please I could fly to Paris Oh, that's at my beck and call Why do I go through life With nothing at all. But when I dream, I dream of you. Maybe someday you will come true. luisteraars is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. I can put my makeup on the can go to bed alone and never know his name. But when I dream, I dream of you. Maybe someday come true. But when I do, I dream of you.